Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrouw met een bijstandsuitkering hoeft niet haar hele boodschappenboete te betalen. Eind vorig jaar bleek dat ze jarenlang gratis boodschappen kreeg van haar moeder. En dat kan niet zomaar. Elke hulp die je in de bijstand krijgt moet je bij de gemeente melden. En dat deed deze vrouw dus niet. Toen de gemeente daarachter kwam, vonden ze dat ze 7000 euro bijstand moest terugbetalen... De rechter heeft dat bedrag nu verlaagd omdat de gemeente ook fouten heeft gemaakt. De boodschappenboete is nu 2800 euro. De kazerne in Zoutkamp in Groningen, waar geëvacueerde Afghanen zitten, is vol. Er is tijdelijk een tweede noodopvang geopend in een kazerne in Zeist. Het COA zoekt nog naar opvangplekken waar mensen langer kunnen blijven. Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is vannacht een explosie geweest. De deur van het pand is eruit geknald en een deel van het plafond zit los. Mensen die in de buurt wonen zijn geschrokken, hoorde deze verslaggever. Eentje van hen die zag vannacht om eh, half vier werd wakker van de knal en die zag iemand, eh, iemand wegrennen. Het afgelopen jaar zijn er vaker ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten. Of deze explosie in Lelystad daar iets mee te maken heeft is niet duidelijk. En de Domtoren in Utrecht viert dit jaar haar 700ste verjaardag. omdat de vieren heeft zanger Spinvis speciale muziek gemaakt. En dat begint zo. Spinvis heeft de muziek gemaakt voor alle mensen die de Dom door de jaren heen hebben gebouwd, de toren onderhouden en restaureren. Het is een, een, een duel of een duet geworden tussen stijgerpijp en, en carillon. Want de Dom staat in de stijgers en dat vinden mensen, heel veel mensen vinden dat lelijk. En dat is ook niet super mooi, maar eh, die zijn heel belangrijk. Want elke generatie op zich, 700 jaar lang, heeft elke generatie op, eh, zelf weer besloten om die toren in leven te houden. Vanavond is vanaf 8 uur de muziek van Spinvis te horen uit het carillon van de Dom. Heb ik het weer nog. Op steeds meer plek? is het zonnig. Het is 20 graden aan zee, 23 in het noorden. En ook morgen en overmorgen is het droog en zonnig.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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS Journaal. Op de Oude Maas bij Rotterdam zijn twee tankerschepen met gevaarlijke stoffen op elkaar gebotst. De tanks van de schepen zijn niet geraakt, ook zijn er geen gewonden. Wel is de rivier tussen Roon en Hoogvliet urenlang gestremd geweest. De Taliban dreigen de VS met consequenties als het Amerikaanse leger op 31 augustus Afghanistan niet heeft verlaten. President Biden zegt dat de deadline mogelijk wordt opgeschoven. Volgens een Taliban-woordvoerder zal het een reactie uitlokken als de bezetting wordt voortgezet. En amateurarcheologen hebben op een stuk strand bij Kijkduin voorwerpen uit de prehistorie gevonden, waaronder een mammoetbot. De gevonden voorwerpen worden tentoongesteld in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Het weer nog, vooral in het noorden en zuiden wat zon.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 106.9 FM. Hey palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Dame, dámelo. pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes canción fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto. Que te fuera sin decir a dónde. hay. los olmos que traen peras. No puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. otro con ese hueso y nos destino hasta arriba No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te rajes, de lunes a viernes tienes Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.